Katrien Straatman met het NOS Journaal. De ChristenUnie, D66 en SP willen opheldering over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken. Afgelopen weekende bleek al dat de Tweede Kamer zich zorgen maakt om de banden die de Asuna-moskee in Den Haag onderhoudt met een omstreden financier uit Kuwait. Onder andere PVV-leider Wilders wil snel een debat met de premier over de zaak. Een groep van 200 migranten uit Centraal-Amerika is na een maand lopen bij de Amerikaanse grens aangekomen. De mars naar de grens kreeg veel publiciteit. President Trump zei dat de vluchtelingenkaravaan moest worden gestopt en zijn minister van Justitie Sessions vond het een doelbewuste poging om de wet te ondermijnen. De deelnemende migranten komen onder meer uit Honduras en El Salvador, waar misdaadbendes dood en verderf zaaien. Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt is in twee jaar gegroeid met meer dan 10% naar iets meer dan 400.000, blijkt uit cijfers van het CBS. De grootste groei is te zien in de hulp die wordt gegeven door wijk- of buurteams. Ongeveer 1 op de 10 jongeren in Nederland krijgt nu jeugdzorg. Dat aandeel verschilt per gemeente, maar lag het hoogst in Leeuwarden met 18%. In Schiermonnikoog, Edam, Volendam en Staphorst kregen de minste jongeren een vorm van jeugdzorg. Sinds drie jaar is de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van gemeente en niet meer van het Rijk. In Duitsland is een vrouw van 69 opgepakt vanwege de dood van het zevenjarige jongetje waar ze oppas van was. De politie denkt dat ze het kind heeft gewurgd. De jongen werd zaterdag door zijn vader gevonden in een woning van een vrouw. Volgens de politie had het kind sporen van wurging in zijn hals. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen zijn er geregeld buien bij 12 tot 16 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Boulevard. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh no travel in vain. But the dreams are the same.